Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Actievoerders hebben op de grens met België twee snelwegen geblokkeerd. De demonstranten volgen aandacht voor een ruzie tussen Armenië en buurland Azerbeidzjan. Daar kwamen de afgelopen tijd minstens 600 mensen bij om. De actievoerders uit Nederland en België stonden met vlaggen op de A16 en de A76... en blokkeerden een tijd lang de snelweg. Erdogan, terrorist! Erdogan, terrorist! Inmiddels zijn de actievoerders weer vertrokken. Ook in andere landen werd de snelweg op de grens door demonstranten geblokkeerd. De Boeing 737 MAX is hartstikke veilig, zegt de Europese luchtvaartautoriteit. De vliegtuigen staan al anderhalf jaar aan de grond na twee crashes waarbij honderden mensen omkwamen. Volgens de luchtvaartautoriteit zijn de toestellen opnieuw getest en kunnen ze waarschijnlijk eind dit jaar weer de lucht in. Mensen die hun verzekering proberen op te lichten lopen steeds vaker tegen de lamp. Vorig jaar werden meer dan 22.000 zaken ontdekt. De meeste mensen logen of ze lieten informatie bewust achter. In Ellecom in Gelderland is dit geluid een bron van frustratie. Telecommers halen deze herfst de bladblazer weer uit hun schuurtje. En niet iedereen trekt dat dus. Heel veel herrie en heel veel mensen gebruiken hem ook. En de mensen gebruiken hem ook lang en veel. Hij voert met een groepje buren actie voor een alternatief. Ouderwets harken. Het is goed voor de conditie. Eh, het is stil. En eh, qua tijd denk ik eh, dat het helemaal niks uitmaakt. Ik denk dat met de hark zelfs sneller gaat. Het weer droog, best wat zon vandaag. Het is een graad of 12. Dit weekend verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een kwartiertje vertraging op de N501 vanuit Den Burg naar Den Hoorn. Voor het veer naar Den Helder 2 kilometer file.